Dat laatste probleem is volgens beheerder Vitens op korte termijn ook opgelost. De oorzaak van de stroomstoring van vanochtend is nog niet bekend. En of die storing en een waterleidingbreuk met elkaar te maken hadden, is nog onduidelijk. Steeds meer mensen doneren als ze nog leven een nier aan een onbekende. In 2007 waren er nog zes van zulke donoren, dit jaar waren het er 41. De kwaliteit van een nier van een levende donor is in het algemeen beter dan die van iemand die is overleden. Inmiddels gaat in Nederland 6% van de nieren van een levende donor naar een onbekende ontvanger. Op de Filipijnen is een militante moslim opgepakt voor betrokkenheid bij de ontvoering van de Nederlandse vogelliefhebber Ewold Horn. De verdachte hoort bij de militante moslimbeweging Abu Sayyaf. Horn werd bijna twee jaar geleden ontvoerd toen hij in het zuiden van de Filipijnen beschermde vogels aan het bekijken was. Hij wordt nog altijd vastgehouden. In Duitsland zitten veel asielzoekerscentra overvol. Het aantal verzoeken steeg van 19.000 in 2007 tot meer dan 100.000 dit jaar. De asielzoekers komen onder meer uit Tsjetsjenië, Syrië en Afghanistan. Door personeelsgebrek bij de Duitse overheid is de wachttijd soms meer dan een jaar. In Nederland is ook een tekort aan opvangruimte. Het COA wil honderden asielzoekers onderbrengen in kamp Zeist. Het weer, soms zon, op de meeste plaatsen droog. Het is zo'n 7 graden. Vannacht regen. Morgen overdag ook periode met regen. Het wordt dan 9 graden en de wind wordt aan zee stormachtig, kracht 8.